Hi, welcome to Tijuana, tequila, sexo en marihuana. Werkelijk alles zat tegen. Het weer, de zaken bij ons thuis. Ik had wel een moord willen plegen. Ik dacht, kijk het, ik ga niet meer naar huis. Ik had zin in vakantie, de zon en het strand. Ach, je weet wel, zo'n heerlijk paradijs. Ik voel wat ik daar zag, dat was onwijs. Wat was dat mooi om te zien en dat sensueel. Bovendien, al die draaiende heupen, de borsten groot